Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft de man opgepakt die werd gezocht voor het belagen van vrouwen in Utrecht. Hij werd gevonden in Maastricht. De politie publiceerde donderdag een foto van hem. De afgelopen tijd zou hij twee vrouwen s'nachts van hun fiets hebben getrokken bij een viaduct in Utrecht. De verdachte was eerder veroordeeld voor een zedenmisdrijf. De auto waarin hij reed werd gevonden in Roermond. De man zelf is opgepakt in de buurt van het treinstation in Maastricht. In de Russische regio Koersk hebben Oekraïense militairen een brug verwoest. De Russen gebruiken de brug om manschappen en materieel naar het front in Oekraïne te krijgen. Het Oekraïense leger vecht al meer dan tien dagen op Russisch grondgebied. Volgens Kiev verloopt de operatie volgens plan. In Nigeria zijn zeker twintig studenten ontvoerd. Ze werden onderweg aangevallen door gewapende mannen. Het is niet duidelijk welke groepering achter de ontvoering zit. In Nigeria worden vaak mensen ontvoerd. Bendes verdienen daar los geld mee. De grote brand in een winkelcentrum in Alkmaar is onder controle, dat meldt de brandweer. Het vuur brak aan het begin van de avond gisteren uit in een kledingwinkel. Appartementen daarboven werden ontruimd. De brandweer heeft delen van het gebouw moeten slopen om beter bij het vuur te kunnen. Er wordt nog nageblust. De politie heeft twee tienermeisjes aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid. Eerder op de avond zouden ze gezien zijn bij een kleinere brand in een andere winkel in Alkmaar. Zware onweersbuien in Tirol hebben op verschillende plekken tot overstromingen en modderstromen geleid. Volgens lokale media zijn verschillende wegen afgesloten, onder meer door aardverschuivingen. Meerdere auto's zouden zijn weggespoeld. Over slachtoffers is niets bekend. Het weer, het is een graad of 14. De komende ochtend in het zuidoosten nog regen, maar verder is het droog en de zon schijnt. Het wordt 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht door de werkzaamheden aan de A2. Die is dicht richting Den Bosch. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je daardoor nog een kwartier vertraging...